Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben een stuk minder kopzorgen over de centjes. Want meer dan de helft van de mensen maakte zich volgens het CBS geen zorgen... over of ze in de toekomst wel genoeg geld hebben. Bijna 80% was zelfs tevreden over hun geldzaken. In 2022 nam de onzekerheid juist nog erg toe... toen veel prijzen door het dak gingen door de oorlog in Oekraïne. Inmiddels krabbelt de tevredenheid dus weer op. Dat komt volgens het CBS omdat we meer zijn gaan verdienen... doordat de lonen zijn gestegen. Een man uit Nieuw-Zeeland die al bijna vier jaar met zijn drie kinderen op de vlucht was... is door de politie doodgeschoten. Dat gebeurde nadat deze Tom Phillips een winkel had overvallen. Twee van de drie kinderen zijn nog spoorloos. Daar is de Nieuw-Zeelandse politie nog hard naar op zoek. There are a number of police staff who are um, actively looking for the children, which remains our number one priority at this stage um, to find those children. And obviously, this is devastating news for Tom Phillips' family as well, and is the outcome that nobody wanted. Vandaag kregen baby's voor het eerst een prik tegen het RS-virus. Daarvan kunnen baby's erg ziek worden en er zelfs aan overlijden. Elk jaar belanden zo'n 1500 tot 3000 baby's in het ziekenhuis. De prik kan dat aantal flink naar beneden halen. En het allerlaatste Grand Slam toernooi van dit tennisjaar is voor Carlos Alcaraz. Hij stond gisteren in de finale van de US Open tegen zijn rivaal Yannick Sinner. Voor het einde van die wedstrijd nog de nummer 1 van de wereld. Daarna was hij dat niet meer, want volgens commentator Marcella Mesker was Alcaraz veel sterker. Het is een zeer goede doel. Tot aan de finale nog geen set verloren. Spectaculair als altijd en vooral heel erg snel een eh, break in de vijfde game. En dan met een ace maakt Carlos Alcaraz de vierde set uit. Hij onttroont Yannick Sinner, wint 5 miljoen dollar en zijn zesde Grand Slam zegen. Alcaraz won in vier sets en is daarmee ook de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Het weer nog, de dag begint grijs met op sommige plekken wat regen en onweer. Later trekken de buien weg en zijn er vanuit het zuidwesten steeds meer opklaringen met zon. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 De Amerikaanse president Trump wil dat Hamas een deal accepteert over het vrijlaten van Israëlische gijzelaars. Trump zegt tegen Hamas dat dit zijn laatste waarschuwing is. Tienduizenden Brazilianen zijn de straat opgegaan om oud-president Bolsonaro te steunen. Hij hoort deze week of hij wordt veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep...